Dat heeft partijvoorzitter Bart de Wever bekendgemaakt op een persconferentie. De Vlaams-nationalistische partij N-VA is tegen het migratiepact dat de omgang met migranten regelt, terwijl alle andere partijen in de regering ervoor zijn. Premier Michel heeft meermalen gezegd dat hij zeker naar Marrakesh zal reizen, dus de val van het kabinet in België lijkt onafwendbaar. In Frankrijk is het vandaag opnieuw onrustig geweest... naar aanleiding van protesten door de gele hesjes. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is het geweld onmiddels onder controle... en zijn bijna duizend mensen opgepakt. Er zouden zo'n 135 mensen gewond zijn geraakt. In totaal waren er volgens de Franse autoriteiten... 125.000 mensen op de been in heel Frankrijk. Ook in Nederland is op een aantal plaatsen gedemonstreerd... maar de aantallen deelnemers waren laag. In totaal hadden zo'n 600 mensen de moeite genomen... om met een geel hesje aan actie te gaan voeren. President Trump heeft gezegd dat zijn stafchef John Kelly... aan het einde van het jaar zijn functie neerlegt. Over de reden van het vertrek van Kelly liet hij zich niet uit. Hij wil alleen maar zeggen dat hij een geweldige kerel was. Kelly was chef-staf op het Witte Huis sinds juli vorig jaar. De chefstaf is het hoofd van het personeel in het Witte Huis. Hij regelt de dagelijkse gang van zaken... en bepaalt onder meer wie wel of niet toegang krijgt tot de president. Als opvolger van Kelly wordt Nick Ayers genoemd. Dat is de huidige stafchef van vicepresident Pence. In de eredivisie heeft Ajax geen fout gemaakt tegen PEC Zwolle. Het werd in Zwolle 4-1 voor de Amsterdammers. En daardoor komt Ajax weer op twee punten van koploper PSV. Eerder op de avond won Herenveen in Tilburg met 5-1 van Willem II. De derde wedstrijd van vanavond, ADO tegen de Graafschap, is nog bezig. Het weer. Vanavond en vannacht waait het flink en er vallen geregeld buien. Dat is ook morgenochtend nog zo, vooral in het zuiden. Smiddags zijn er meer drogere perioden en dan neemt ook de wind wat af. Het wordt morgen een graad of 9.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 If there's a presence that I haven't touched yet, it's yours. It's yours. Yeah, you're standing so close. I Global House Vibes with DJ Malzo. No, no, we don't die. Yes, we multiply. And they want Ching ching, here comes the sniper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Here comes the sniper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. don't me. Stop celebrity man. I'm the lyrical monster. Excuse me, Mr. Officer. Still looking like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the family sing. Da da da da. Da da da da. Da da da da. da da da Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.